Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Defensie, Galant, die was ontslagen, keert terug op zijn post. Premier Netanyahu noemt als reden de gespannen veiligheidssituatie in Israël. Galant werd twee weken geleden door Netanyahu nog ontslagen... omdat hij openlijk kritiek had op de voorgestelde hervormingen van de rechtspraak. In het Limburgse Sleenaken is afgelopen avond een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Vermoedelijk is degene die betrokken was bij het ongeluk doorgereden. De politie kreeg een melding dat een gewonde man op een rijbaan lag. Behalve het slachtoffer was er op dat moment niemand in de buurt. De politie heeft de bestuurder van de andere auto opgespoord en opgepakt. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Sven Mislintat wordt de nieuwe technisch directeur van Ajax. De 50-jarige Duitser heeft volgens de Telegraaf een akkoord met Amsterdammers tot medio 2026. Mislintat werkte eerder in deze rol bij Bundesliga-club VfB Stuttgart... en als hoofdscout van Borussia Dortmund en Arsenal. Hij volgt na ruim een jaar Mark Overmars op. Die vertrok vanwege grensoverschrijdend gedrag. De Amerikaanse striptekenaar L. Jeffy is overleden. Hij was 102 jaar. Hij werkte 65 jaar lang voor het satirische tijdschrift Mad... waar ook decennia lang een Nederlandstalige variant van verscheen. Jeffy wordt gezien als een van de belangrijkste striptekenaars van zijn tijd. Een van zijn meest kenmerkende bijdragen aan Mad waren de zogenoemde fold-ins. Door de achterpagina in te vouwen ontstond er een hele andere tekening met een komische kwinkslag. Jeffy werkte door tot op hoge leeftijd. Hij begon in de Tweede Wereldoorlog met tekenen en stopte pas in 2020. En daarmee staat hij in het Guinness Book of Records.